Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran wil niets weten van het 15-puntenplan van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het land zet er een eigen plan tegenover... waarin onder meer staat dat de VS en Israël alle schade moeten vergoeden. Het 15-puntenplan van Trump werd afgelopen nacht door Pakistaanse bemiddelaars naar Iran gestuurd. De Nederlandse regering maakt excuses voor het bombardement in Mosul in Irak. In 2016 kwamen daarbij zeven onschuldige burgers om het leven. Nederlandse militairen dachten dat islamitische staat in het gebouw zat. Het onderzoek blijkt dat de militairen niet konden weten dat er burgerdoden zouden vallen. De nabestaanden krijgen excuses en financiële compensatie. In Kenia is een massagraf ontdekt. Daarin lagen 32 lichamen, waaronder 25 van kinderen en foetussen. Een deel daarvan kwam uit een ziekenhuis in een andere regio. Het massagraf was op een privébegraafplaats in het zuidwesten van Kenia... en er zijn twee verdachten opgepakt. Zolang Hongarije geen olie meer uit Oekraïne krijgt... wil dat land geen gas meer aan Oekraïne leveren. De landen hebben ruzie over een pijpleiding die olie uit Rusland... via Oekraïns grondgebied naar Hongarije brengt. De pijp is stuk en Hongarije zegt dat Oekraïne het niet repareert... omdat ze niet willen dat Rusland geld verdient met de olie. Hackers hebben ingebroken bij Ajax. Daardoor was het mogelijk om seizoenskaarten te stelen... van meer dan 300.000 geregistreerde fans, meldt RTL Nieuws. Ook was te zien welke Ajax-supporters een stadionverbod hebben... en was het mogelijk om die verboden weer te verwijderen. Volgens Ajax is de schade beperkt en is het lek inmiddels gedicht. Het weer wisselvallig met buien en af en toe zon bij een stevige noordwestenwind. In de zon is het een graad of 8. De buien gaan vannacht en morgen door. Minima vannacht tussen 1 en 4 graden. Morgen overdag wordt het zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits heeft niet al te veel om het lijf in onze regio. 10 minuutjes vertraging op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Utrecht-Leidse Rijn. 10 minuten op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwmeer bij Amst afrit Amsterdam-Hemhavens.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 Your pretty face. Search out of space. Leaving no trace. Making about flying so high baby Girl, free up your vibe and stop acting crazy Reminisce on all the good times daily Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy Shonda Paula, give it a good loving daily Now you tryna pose like I be acting shady You say you love me, you say you love me But you're never there for me, yeah mm. to good daily. Why you tryna pose like I be acting shady? You're only lonely So what's that supposed to be about, baby? Can free up your vibe but stop acting crazy. Breathe, breathe, say Breathe. Breathe. for the fourth time. Make I make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of my share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw here to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling you want to leave Cause this relationship failing Ain't nobody said that it would be smooth sailing Girl, I want to know why you're bailing Ship yo So what's life supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy Reminisce one of the good times daily Why you tryna pose? I can't be acting shady Shady ZFM. ZFM. the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw.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 De Nederlandse regering maakt excuses voor het bombardement in Mosul in Irak. In 2016 kwamen daarbij zeven onschuldige burgers om het leven. De nabestaanden krijgen ook financiële compensatie. Hackers hebben ingebroken bij Ajax. Daardoor was het mogelijk om seizoenskaarten te stelen...